2 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De kans dat de VVD na de verkiezingen gaat regeren met de PVV is nul. En dat is puur op inhoudelijke gronden. VVD-lijsttrekker en premier Rutte heeft dat gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Hij vindt de PVV op sociaal-economisch gebied linkser dan de SP. En de uitspraken van Wilders over rechters en Marokkanen... staan volgens de VVD-leider haaks op de waarde van Nederland en de rechtsstaat. In de laatste peilingwijzer van december staat de PVV ver voor op de VVD. Wilders heeft meteen gereageerd op de uitspraken van Rutte. Hij spreekt van de arrogantie van de macht en zegt verder... corrigeer Rutte op 15 maart. Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De Tunesië Anis Amri, die op 19 december de dodelijke aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn, was een drugsdealer en gebruiker. De krant Welt am Sonntag schrijft dat op basis van een tussenrapport van politie en justitie. Morgen wordt dat rapport besproken in het Duitse parlement. In de maanden voor de aanslag zou Amri vaak in België zijn geweest. De politie probeert vast te stellen met wie hij daar contact heeft gehad. In de wintersportgebieden in de Belgische Ardennen is het enorm druk. De afgelopen dagen is daar 20 tot 50 centimeter sneeuw gevallen en er kan volop geskiet worden. De Belgische politie heeft de Limburgse collega's gevraagd Nederlanders te waarschuwen niet langer die kant op te gaan. Alle skis zijn verhuurd en de parkeerplaatsen vol. Ook staan er files in de buurt van de pistes. Volgens het toeristenbureau in Oost-België blijft het de komende week ook goed wintersport weer in de Ardennen. En dan het weer nog bij ons. In het zuidwesten en westen valt vanmiddag wat regen of natte sneeuw. Verder blijft het zo goed als droog, met nu en dan zon bij een graad of 4. Vannacht daalt de temperatuur tot lokaal min 6 en er ontstaat mist.